Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Het Israëlische kabinet heeft besloten de komende dagen al 26 Palestijnen te, vrij te laten. De vrijlating van de gevangenen maakt deel uit van de afspraken over de hervatting van vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen. Israël heeft beloofd om in totaal 104 gevangenen te laten gaan. Woensdag begint in Jeruzalem de tweede ronde van de onderhandelingen. Eind juli spraken de partijen elkaar al in de VS. In Israël is grote beroering ontstaan over de aanstaande vrijlating van de 104 Palestijnse gevangenen. Vele van hen zijn verantwoordelijk voor aanslagen op Israëlische burgers. De politie heeft gisteravond na een familieruzie in Leiden zes mensen aangehouden. De ruzie was uitgelopen op een steekpartij waarbij een man van 29 en een kind van 3 licht gewond raakten. De man is een van de zes arrestanten. De politie onderzoekt wat precies de rol is geweest van alle verdachten. De zomervakantie is voor een deel van het land vandaag alweer ten einde. Basisschoolleerlingen in Zuid-Nederland moeten vandaag weer naar school. Het nieuwe schooljaar begint vroeg. De komende jaren vallen de vakanties iets later. Eerstejaars studenten in Groningen, Utrecht en Leiden beginnen vandaag aan de introductieweken. Omdat het aantal studenten nog steeds toeneemt, was de belangstelling voor de introductietijd ook dit jaar weer groter dan vorig jaar. In Utrecht en Groningen is de inschrijving vol. In Leiden kunnen belangstellenden zich nog wel aanmelden. Dan nog het weer. Vannacht bijna overal droog. De temperatuur daalt tot rond de 12 graden. In de ochtend is het eerst nevelig. Later is er af en toe zon en een enkele bui. Maximum temperatuur rond 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Jan Emaus. Goedemorgen, nog eh, tot zes uur. duurt deze nacht van het goede leven. Um, we gaan weldra het mysterie van Emily met u spelen. Dat doen we na Buddy Holly. alright, so I'm being foolish. Well, alright, let people know about the dreams and wishes you wish in the night when lights are low. Well, alright, well, alright. I'm going steady. It's alright when people say that those foolish kids can't be ready for the love that comes their way. Well, alright, well, alright, we will live and love with all our might. Well, alright, well, alright, our lifetime love. versie van Well Alright. Santana zou er een hele grote hit mee eh, hebben later. Maar ja, deze prachtige uitgeklede versie is de mooiste van Buddy Holly. Ehm, we gaan het doen. Het mysterie van Emily met u spelen. Dat zit als volgt in elkaar. Eh, we hebben drie fragmenten. Die gaan over iemand. En als u na nou één fragment weet over wie het gaat... dan eh, wint u een gigantische prijs. Geen idee wat, maar... Eh, en dat bouwt dan af. Hoe verder we eh, zijn in het spel, eh, hoe minder er te, winnen valt. en wat die prijzen zijn, dat weet ik niet. Dat, is allemaal, dat ligt allemaal in de kluizen van de ook. En het komt ook allemaal goed. Het wordt geregeld door Liz, die welwillend uw telefoontjes binnenhaalt... en ook dit hele programma op poten houdt eigenlijk. Waar zouden we zijn zonder Liz? Ehm, eerste fragment doen, daar gaat hij. Hoe ziet macht er nou eigenlijk uit? Heeft macht spierballen? En moeten die getoond worden? Is macht alleen maar weggelegd voor de archetypische man? Heeft macht een bepaald loopje? Moet macht eigenlijk gepaard gaan met show? Ja, we vragen het maar. In sommige gevallen van macht luidt het antwoord op al deze vragen... ja. Alsof je in een tijdmachine pijlsnel achteruit aan het reizen bent. En daar heeft de macht compleet lak aan. Over wie gaat dit? 0800 1121. 0800 1121. Cat Stevens. lost in the dark. You can trust me, cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. like windows, trickling rain upon her pain getting deeper though my love wants to relieve her she walks alone from wall to wall lost in a hall she can't hear me though i know she likes to be near me lisa, lisa, sad, lisa, lisa. if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way. And maybe one day I will free her. Though I know no one can see her. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Sad Lisa was dat van uh, Cat Stevens. Die man had zo'n wonderlijk talent voor eh, eenvoud. Een heleboel van zijn liedjes zijn eh, nou, bijna helemaal akoestisch. Dit is nog een tamelijk complex arrangement. En dat heeft hij toch jaren volgehouden. Daarna ging hij een beetje raar doen. Vond hij het feit dat Rushdie maar dood moest... dat ondersteunde die niet, maar hij was er ook niet echt tegen. En dat was voor mij destijds reden om hem eh, maar helemaal achterwege te laten op de radio. Maar ja, dat vind ik dan ook weer van die principiële flauwekul... als iemand zulke mooie liedjes gemaakt heeft. Dus eh, dit was hem weer. Cat Stevens, het Lisa. Um, Inge Nijhoff, goedemorgen. Ja, goedemorgen. <clears throat> Inge, aan wie dacht jij? Ik dacht aan Maradona. Maradona? Ja. Een raar mannetje, hè? Ja, best wel eh, apart, maar wel iemand die constant de show probeert te stelen. Mm, ja, met succes. Ja. Wat doet hij tegenwoordig eigenlijk? Ik zou het niet weten. <laughs> ja, wel iets met sport. <laughs> maar... Ja, want hij was, hij was op een gegeven moment eh, trainer van het nationale eh, elftal. Dat is een debakel geworden. Dat weet ik dan weer wel. Ik, ben, niet zo ingevoerd in het voetballen. Ben je, heb je iets met voetballen? Nee, helemaal niks. Helemaal jij ook niet? Nee, nee, behalve, ik vind het wel leuk als er eh, kampioenschappen zijn... waar Nederland dan in meedoet. Mhm. Om dan naar de kroeg te gaan om lekker mee te... Oh, dat dan gewoon voor eh, eh, het groepsgevoel? Ik denk het. Jij laat je dan meesleuren door een soort oer-Hollandse gezelligheid. Ja, ja. Gedrenkt in bier. Ja, in mijn geval wijn. Ja, dat, nou, dan kan ik je alweer de hand schudden. Ik drink nooit bier. Oké. <laughs> Oké. Rood of wit? Rosé de laatste Oh, dat is een combinatie. Ja, ja, inderdaad. Dat is <laughs> ehm, even kijken hoor. Show... Eh, alsof je in een tijdmachine pijlsnel achteruit reist. Hoe moeten we dat met Maradona verbinden? Nou, hij takelt goed af. <laughs> oh, dat vind ik een goeie van je. Ja. Wat jammer dat het fout is. Ja, dat is wel heel jammer. Ja, buitengewoon spijtig. Ik had het je nou, gegund. Ik, eh, het gaat erom dat dan mijn nieuwsgierigheid naar de prijs wordt bevredigd als ik zou winnen. <laughs> ja, dat is helaas eh, vanochtend niet voor je weggelegd. Nee, jammer. Misschien spreken we elkaar eh, later dit uur nog. Ja, ja. Bedankt Inge. Goed, ja, graag gedaan. Dag. Dag. Bert. Dag Bert. Bert. Bert is er niet meer. Hij is er natuurlijk wel, maar niet qua stem. Jammer. We zullen ook nooit weten wat Bert's oplossing was. Zullen we doorgaan met het tweede fragment? Oké. En wat doet macht met tegenstanders? Nou, die worden uitgeschakeld. Nee, niet meteen ouderwets doodgeschoten. Hoewel dat natuurlijk altijd een optie is. Don't you forget it. Nee, macht rekent ietsje subtieler af met onwelgevalligen. Macht weet altijd wel iets te vinden. Daar is macht zwaar in getraind, in opgevoed en in groot geworden. Macht zou niet weten hoe het anders moet. 0800 1121 0800 1121. Over wie hadden we het? Born on the Bayou. Een van de betere. Van CCR. John Fogerty doet er alles aan om zo swampy mogelijk te klinken... in Born on the Bayou, Creedence Clearwater Revival. Erwin uit Os. Eh, goedemorgen. Goedemorgen, wat klink je enthousiast, Erwin? Ja, tuurlijk, want ik weet het antwoord. Kom op. Denk ik. Gooi hem erin. Eh, sorry? Gooi hem erin. Uh, Rupert Murdoch natuurlijk. Rupert Murdoch, leg uit. Van Fox Sport, hè? Ja, hij rukt op, hè? Ja, hij rukt op in Nederland, hè? eigenlijk top in Nederland. En 10, eh, 20 jaar geleden wou ik dus ook zo'n soort eh, betaaltelevisie voor eh, voetbal introduceren, maar ja. daar werd toen afgeketst. Is een beetje mislukt, dus dat is een Ja. Ga, gaat, het, gaat het fout dan met, met Fox in Nederland, denk je? Ja, tuurlijk. Ja? Ik denk het wel. Want niemand, <clears throat> Nederlanders kennen, de, niemand wil ervoor betalen. Dus wat dat betreft, en ook zitten ze weer met die... Ehm, van de eerste divisie Jupiler League. Eh, die was nu uitgezonden omdat ze daar nog met die rechten aan te schermen zijn. Ben jij een voetbalgek, Erwin? Eh, vroeger wel. Oh, wat is er gebeurd? Eh, ik ben ouder geworden en wijzer. <laughs> en als je ouder wordt en wijzer, dan, dan neemt je belangstelling voor voetbal geleidelijk af. Dan neemt het geleidelijk af, ja. ja. Goed, Rupert Murdoch is een grote in, in de mediawereld heeft ook de nodige schandalen op zijn naam staan, hè? Eh, daar ben ik me niet van bewust, maar dat is allemaal als u het zegt. Nou ja, mensen kapot maken met je, met je krantjes. Eh, dat heeft hij, toch, uh, daar heeft hij een, toch wel enigszins tol voor moeten betalen. Maar het lijkt me wel iemand die denkt alles is te koop. Ja, zo, sowieso. En hij gaat nu dus weer terug met de tijdmachine van... hij denkt van even ons uit te zuigen. Ja. Maar... Zeg, en hoe rekent hij af met eh, mensen die die eh, niet ziet zitten? Oh, die zal hij wel kapot maken. Die, die concurreurs die kapot, denk ik, als ja, hij ons ja. Ja, daar is hij in getraind. Oh, dat weet ik niet. Hij, eh, <laughs> Nee, ik, ik haal die zin uit het tweede fragment... en ik denk niet dat hij erin getraind is. Ik denk dat het in zijn genen zit, gewoon. Oh. Nou, ik weet niet. Ik, ik zit me hard op te denken, Erwin. Ja, ik, ik denk ook hard op met u mee, maar... Dus het is in principe niet goed. Eh, in principe eh, nou, is het eh, niet goed. <laughs> Nee. <laughs> wat, jammer, Erwin. Dat is jammer. Bedankt voor je, okay. bedankt voor je inspanningen. Je neemt het sportief op. Bela Hogevorst uit Amsterdam. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Aan wie dacht jij onmiddellijk? Ik dacht onmiddellijk bij het tweede fragment aan Barack Obama. Leg dat eens uit. Ja, zijn macht is tanende, mhm. zegt men. Ja. En hij schuwt het eh, gebruik van geweld toch niet als het erop aankomt. Eh, dan denk ik bijvoorbeeld aan de liquidatie van eh, Osama Bin Laden door hem en de zijnen. Ja. Bij wijze van spreken. Mhm. Ja, er kleeft allerlei macht aan hem en dat was het wel zo'n beetje. Ja. Mij, Je antwoord is niet zo gek nee. Helemaal als je straks hoort, tenminste dat hopen, uh, wie, het, wie, het, echt is. <laughs> maar het is... Het is eh, eh, nee, nee, nee ik, ik, mag niks zeggen verder, anders dan geef ik het weg. Bela, ik moet je hartelijk danken. Het kan ook zijn opponent zijn. Zou zomaar kunnen, je, we weten het niet. Nee. <laughs> je gedraagt je netjes trouwens. hartelijk dank. Oké. Dag. Ook bedankt. Nou, nog eentje dan. Ja, en, eh, en toch heeft hij die macht via democratische weg verworven. Nou ja, waarschijnlijk. Je weet het niet. Hij mag graag een beetje angst zaaien. Onder homo's bijvoorbeeld. En hij lacht zich helemaal ziek om ons. Wanneer wij beginnen te mekkeren, zegt hij stevast... kijk naar jezelf en verder niet zeuren, want ik ga over het gas. Duidelijk? Duidelijk. 0800 1121 0800 1121 en hier is John Lennon op zijn best. Teruggrijpend naar zijn jeugdjaren. Doet hij waar hij goed in was. Rock and roll zingen. Of iets wat erop lijkt. Stand by me. Stand By Me, John Lennon. Het is vijf voor half zes op een maandagochtend... en de telefoon staat roodgloeiend. Omdat we een spelletje doen. In Karo's Nacht van het Goede Leven. Um, even zien, wie was het snelst? Marleen uit Haarlem. Dag Jan. Dag Marleen. Ja, is dat echt roodgloeiend, de telefoon? Maar dat, vind ik ook niet verwonderlijk. Nee, nou, ik eh, wist het ook meteen. Dat kan er maar op één slaan, hè? Ja. En dan zeg ik het haantje Poetin. Vladimir zelf. Ja. Ik vind het altijd zo... Eh, eh, ik vind het de man ten voeten uit. Eens per jaar dan hebben ze daar een soort opening van het, eh, van het regeringsjaar of zoiets. Ja. En dan gaan die, <laughs> die enorme deuren open in het Kremlin. En dan staan er links en rechts... Het is net of je in de Efteling bent beland. Links en rechts staan er dan allemaal lijfwachten. En dan komt Vladimir op ja. Over een hele, een hele lange, lange loper. Ja, hij vindt dat lekker schijnbaar. Hij vindt het heerlijk. Je ziet dat hij ervan geniet. En dan kijkt hij zo eens een beetje links en rechts. En het is volgens mij een heel klein ventje. Volgens mij ook. Volgens mij is het een onderdeur. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, daar had Napoleon ook last van, hè? Ja, en ze weten het allebei aardig te compenseren. Ja, nou ja, als je ervan houdt. Ja, dat is een hele goede toevoeging. <laughs> Eh, maar alleen dat het goed is, dat eh, was duidelijk. <laughs> dus jij wint, eh, je wint wat. Ik weet niet wat je wint, maar dat gaat, gaat Ik zie het wel, ik weet het ook niet. Nee, dat, is, dat, kan van alles zijn. Maar ik vond het zo, ik had echt onmiddellijk zonder nadenken die associatie. Je begon voor te lezen in de eerste aanwijzing al. Oh, ik denk, dat moet Poetin zijn. Ja, de eerste zin was, hoe ziet macht er eigenlijk uit? En dan zie jij, en zie jij Poetins hoofd meteen? Nou, toen de toevoegingen kwamen. Want er zijn natuurlijk meer rare kwiebes in de wereld, hè? Eh, ja, <laughs> ik weet er wel een paar. <laughs> Zullen we ze links laten liggen allemaal? Eh, laten we dat doen. Goed. je moet zo even aan de telefoon blijven. Nou, het moet niet, maar ik zou het je ik aanraden. even. Wat deed, jij in, wat deed jij in 1967? In 1967... Ach, nou dat weet ik eigenlijk nog <laughs> heel goed. Ja? Ja, ik geloof dat ik toen een, een jaar van ontzettend liefdesverdriet had. Och, gut. Ja, ja, een grote liefde was voorbij. Ja. En ik was, had helemaal eh, last van een ernstig gebroken hart. Hoe heette die? Roel. Roel. Ja. Denk, denk je nu nog wel eens aan Roel? Ik ben nog bevriend met hem. Oh, dan is het goed. Leuk, hè? Zeg, en in 1967 had je een LP, die kwam toen uit... met een banaan van Andy Warhol op de hoes. Oh, dat kan. Dat weet ik niet zo goed meer. Nu, hoor ik je afhaken, heel langzaam. Nu haak ik af, ja. Als je nou over Cat Stevens was begonnen of zo, dan had ik... Die hebben we net gedraaid. Ja, fantastisch. Fantastisch, vet Lisa. Ja. Ik, heb het over, ik heb het over de Velvet Underground. Oh ja, nou, ik was niet zo in die hoek. Nee? ik zat toen nog ook erg in de folkmuziek. Ja. En daar kwam later inderdaad mensen als Cat Stevens en, en Randy Newman en eh, noem maar op bij. Ja. En, eh, en, en, nu ben ik helemaal... Ik vind die dingen nog heerlijk om te horen, hoor daar niet van. Maar ik ben nu helemaal van het klassieke, hè? liefst van het barok en ouder. Barok? Nou, barok is het... Nee, nee. Ik, ik geloof dat je helemaal geen plezier gaat doen de komende minuten. Geeft niet, met de er zijn ook dingen wel heel wat anders waarschijnlijk. Maar ik vind bijvoorbeeld in de hele popscene vind ik Queen groots. Oké, okay. nou. Magistraal mag ik wel nou. zeggen. Nou, maar, eh, maar goed, hier heb je dus de verkeerde voor aan de lijn. Mm. Als wij over pop en dergelijke gaan praten of wat is, dan <laughs> eh, is het bij mij net het boekje met Duitse humor heel erg dun. Eh, goed, nou. ja? Mag ik hem toch loslaten, die Velvet Underground? Laat hem los, ik ga er naar luisteren. Oké. Ja? <laughs> Dag. Jan. Waiting for My Man, The Velvet Underground in 1967. Met eh, Lou Reed in de hoofdrol. Lou Reed, ik denk niet dat we nog heel erg veel van hem moeten verwachten. Hij onderging eh, recent een eh, levertransplantatie. En zijn echtgenote Laurie Anderson, die zei ook van... nou, ik weet niet of Lou ooit nog helemaal de oude wordt. Gelukkig hebben wij de, het, vinyl nog, zullen we maar zeggen. Wat heeft uh, de Velvet Underground gemeen met Roy Orbison... het eh, Met dat liedje brak hij zo'n beetje door. Eh, maar hij kreeg een pesthekel aan het liedje. En ik kan me daar wat bij voorstellen. Je zal toch bij ieder optreden Obi doobie, Obi doobie moeten <laughs> zingen. En hij heeft het ook echt geschrapt op een gegeven moment. Hij heeft gezegd, ik verdomme het, ik, eh, dat Obi, doobie... zing het zelf maar. Maar dat ga ik niet meer doen. En later is hij trouwens, nou ja, goed, Roy Orbison. Fantastisch, fantastische artiest. Met een hele wonderlijke zangtechniek. Hij zong heel erg zachtjes, terwijl het toch heel wat leek. En eh, met een enorm bereik. Zo, tot zover Roy Orbison. Eh, wij hebben John Lennon gedraaid. Zullen we de rest er ook maar bij halen? She's not a girl who misses much. oh yeah. acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Cause I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun superior jumped the gun. Goedemorgen Rex van Beuningen. Een hele goede morgen Jan Eemans. Ja, dit is uh, alweer je derde eh, aflevering in onze laten we het noemen, zomertour die we op het ogenblik maken, Rex? Ja, dat klopt. En eh, ik vind het altijd gezellig. En ik geniet ook enorm van de zomer. Van, van, van eh, gewoon dat iedereen blij is. Iedereen buiten op het terrasje zit. Dat alles bloeit en groeit waar het maar kan. En ik ben een, ik ben een eh, ontzettend positief gestemd eigenlijk. En hoe ga je dat zomergevoel muzikaal vormgeven vanochtend? Ik, ik, ik, ik, moet je iets een beetje vreemds bekennen, Jan. Ehm, ik zat eh, van de week thuis en ik ging natuurlijk weer met mijn vingertjes door mijn platencollectie. En eh, ik vond een plaatje van Mahalia Jackson, eh, grote, grote gospelster. Die, een van de grootste gospelsterren die, die de gospel ooit gekend heeft. maar haar heb je niet gekend, hè? Ik, nee, nee, want zij was eh, geloof ik al verscheiden eh, toen ik eh, aan het firmament kwam. Maar daarentegen is haar muziek bewaard gebleven. En dat vind ik altijd fijn. Mahalia Jackson is een geweldige, een van de grote ja, toen dat tijd nieuwe gospelzangeressen. En ik draaide dit plaatje. Ik zal er maar niet omheen draaien. Ik draaide dit plaatje. Ik, de, en ik had gewoon... Ik heb, dat, ik heb dat wel eens, hè. Midden in de zomer. Dan krijg ik gewoon ontzettende zin in kerst. Nu ja, als, als de zon schijnt, dat is raar misschien. Maar eh, ik krijg eh, gewoon... Eh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, verlang naar die boom. En, en de sfeer van de kaarsjes. En ik zal je vertellen... Ik ga dan de boom optuigen. Ik heb dan nog een boom. Die heb ik in de kast staan. En ik pak de doos met slingers. En met, met die schitterende glimmende ballen maar, maar, maar, daarom is jouw laatste verloving uitgeraakt, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, eh, ik wou... nee, laten we eerlijk zijn, Valerie heeft het toen uitgemaakt... omdat jij midden in augustus de, de, ballen uit, uit, eh, uit de doos haalde. En, en, en, en... Ik, ik, wil niet te persoonlijk worden, maar Valerie kon daar niet zo goed tegen. Maar mijn huidige vrouw, die, eh, ja, die zegt hem, eh, moet dat nou? Ja, dan zeg ik, nou, het moet. Want uh, Rex heeft dat nou eenmaal. Ik heb altijd één keer per jaar, midden in de zomer, krijg ik gewoon enorme hang naar kerst. Nou, jij, jouw huidige vrouw die zegt, kan dat af, volgens mij? Eh, dat heb ik jou in vertrouwen verteld. En ik vind het heel gezellig dat je dat nu... Uh, Had ik dat niet moeten doen? In de ether slingert. Nou ja, het, zei zo. Ik, eh, ik ben heel vergevingsgezind. Ook in, midden in de zomer. maar jij, jij, gaat, jij gaat verder in je muziekkeus. Eén verloving is, is op de klippen gelopen hierdoor. En, en je huidige relatie zit spanning in. Alleen maar door, doordat je dit midden in de zomer gaat doen. Zou het nou kunnen dat jij dit probeert eh, eh, voor het voetlicht te brengen... terwijl je zelf in een huwelijkscrisis zit, eigenlijk? Um, hey, Zullen we zeggen, tot volgende week, Rex van Beuningen? Nee, ik wil nog eventjes naar eh, Mahalia Jackson luisteren. Ik vond het hartstikke leuk je weer gesproken te hebben. Ja, en die, die boom die staat dan midden in de kamer. En ik, ik uh, vind het prachtig. En, en de toppen, dus natuurlijk dat ik de piek erop zet dan. En dan vind ik, oh, dan ben ik helemaal gelukkig. Tot volgende week. Tot volgende week, Jan. de stem van de onschuld toen nog. Marian Faithful en Summer Night. Merkwaardig kort nummer, want het duurt nog niet eens twee minuten. Moet ook allemaal kunnen binnen twee minuten in, eh, in de popwereld. Ehm, wat nu? Ja, Glenn Campbell. Ik moet bijna mijn verontschuldigingen aanbieden. Ik heb niks met Glenn Campbell. Waarom draai je hem dan? Ja, soms dan, dan zingt iemand één nummer en dat treft je dan ergens. Ik kan niet eens uitleggen waarom. En het onderwerp interesseert me ook geen bal. Wist the Line lineman? Maar eh, ik heb het ooit in de auto gehoord, s'avonds laat. En dan, dan kunnen dingen wel eens een effect op je hebben. En Widget Man deed dat ooit. Dus ik dacht, laat ik dit enorme genoegen met u delen. Eh, actueel nieuws over Glenn Campbell is dat hij 77 jaar is... en dat eh, in 2011 tijdens een tournee bleek dat hij Alzheimer had dat lees je dan en dan denk je, wat is er nog gebeurd?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 And if it snows, that stretch down south won't ever. and I need you more than want you. And I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Thank you. you. And I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the Rhinestone Cowboy. Hè? Dat was eh, een grote klapper voor uh, Campbell in Nederland. En ook de enige, denk ik. Ik weet niet of dit eigenlijk ooit een succes is geweest. Wel bekend, Wichita Lineman. Um, ehm, de Kings. En ehm, uh, <laughs> er wordt keihard gewerkt om de Kings ook op u los te laten. En deze... Thank you for the days. Those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. I bless the light. I bless the light that lights on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I'll remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright. Now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today would be tomorrow. Life is dark. It just brings sorrow. that it wait. Thank you for the days. Those endless days are sacred days you gave me. I'm thinking of the day. a single day, believe me. Days I remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you would need en eh, deze We kunnen er nog, eh, nou, nog eentje draaien in eh, de Nacht van het Goede Leven. Overigens, de belde dus zojuist een luisteraar die zei dat het zielig is voor Rex van Beuningen... dat hij zo weinig zendtijd heeft. We gaan daar met het complete Nacht van het Goede Leven team aan werken. En... We gaan ook overleggen met Rex. Wil je langer? Volgens mij vindt Rex vier minuten meer dan genoeg voor zichzelf. Doorgaans is hij dan ook compleet door zijn stof heen. En heeft hij een hele week nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe Vier minuten, maar eh, nou ja, we gaan eraan werken. De klant is koning. Ehm, ik kan er nog eentje draaien, die is van eh, Judge Dredd, Big Seven. En waarom draaien we die? Omdat je die de rest van de dag niet meer kwijtraakt. All right. Get ready, you're in Hey. soul. Ay, ay, diddy dum day, I, I, I, Hey, ay, diddy dum day, I, I, I, uh. nimble, Jack quick, Jack jumps over a candlestick. Silly boy, he should have jumped higher. Goodness gracious, great. said, Would you like big seven again? She said, No, but I love big eight. Eight. Het is van een genante dubbelzinnigheid, die tekst. Ik hoop dat niemand ernaar geluisterd heeft. Maar, had ik ongelijk? Vanmiddag om één uur loop je dit ineens eh, te fluiten, te neurien of te zingen. Judge Dredd, Big Seven. Zeg, dit was hem, de Nacht van het Goede Leven voor deze week. Mede namens Ewald. Die ervoor zorgde dat dit, ja, dat het er was qua geluid. En Liz, die alles organiseerde. Hartelijk dank voor het luisteren. Fijne week. En ehm, volgende week zijn we er weer. KRO. Nacht van het goede leven. Kies KRO.